Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. President Boutersen, die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld... vanwege zijn aandeel in de decembermoorden... komt zondagochtend weer terug naar Suriname. Zijn vrouw heeft dat bekendgemaakt in een boodschap aan partijgenoten van Boutersen. Zij en haar man zijn nu nog op staatsbezoek in China. Ingrid Boutersen noemde het vonnis een politieke uitspraak... en het bestuur van de NDP-partij van Boutersen deelt die mening. Boutersen zelf heeft zijn betrokkenheid bij de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982 altijd ontkend. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij in hoger beroep gaat. Op zijn minst ruim 100.000 automobilisten hebben vorig jaar onterecht een verkeersboete gekregen. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het gaat om boetes voor zaken als te hard rijden, met de telefoon in je hand bellen achter het stuur en door rood rijden. In totaal werden vorig jaar 9,2 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. In ruim 330.000 gevallen werd er bezwaar tegen gemaakt. Zo'n 1 op die drie bezwaren werd gehonoreerd... waardoor de boete niet meer betaald hoefde te worden. In Peru is oppositieleider Keiko Fujimori vrijgelaten uit de gevangenis. Ze zat ruim een jaar in voorarrest op beschuldiging van corruptie. Ze zou een gift van ruim 1 miljoen dollar van een Braziliaanse multinational hebben witgewassen. Het constitutionele hof in Lima gelastte deze week haar vrijlating... omdat ze sinds haar arrestatie nog niet te horen heeft gekregen wat de aanklacht is. Ook is ze nog niet voorgeleid en daarom mag ze het onderzoek nu in vrijheid afwachten. Privacywaakhond Bits of Freedom heeft de overheid met twee ludieke awards op de vingers getikt voor privacy-schendingen. Minister Dekker kreeg een award voor zijn plannen om betaalprofielen te maken, zodat duidelijk wordt of mensen een schuld kunnen betalen of hulp nodig hebben. De tweede award ging naar Siri, het systeem risico-indicatie, waarmee fraude wordt opgespoord door allerlei gegevens van burgers te koppelen. Het weer, er kan nog een buitje vallen langs de kust. De temperatuur ligt nu rond het vriespunt. Later overdag aan de kust nog altijd wat buien.